Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat geen nieuw onderzoek doen... naar de vuurwerkramp in Enschede van 2000. Volgens voorzitter Joustra is de OVV niet bedoeld voor historisch onderzoek. De Tweede Kamer wil het graag omdat in het rapport van klokkenluider Bal van Buitenen staat... dat de werkelijke oorzaak van de ramp is verborgen... omdat de rol van de overheid is weggepoetst. Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven. De verwoeste wijk Roombeek is inmiddels herbouwd. In Frankrijk is ophef ontstaan nadat gisteravond tientallen demonstranten een ziekenhuis in Parijs waren binnengedrongen. Ze zouden ook vernielingen hebben aangericht en apparatuur hebben gestolen. Er gaan ook geruchten dat demonstranten naar binnen gingen om te ontkomen aan charges van de politie en traangas. Het ziekenhuis lag op de route van een traditionele 1 mei protestmars. 32 betogers zijn aangehouden. Op twee plekken voor de kust van Vlaanderen hebben duikers sporen van mosterdgas gevonden. Er ligt een munitiestortplaats met ongeveer 35.000 ton bommen uit de Eerste Wereldoorlog. Die kunnen niet ontploffen, maar zou wel mosterdgas kunnen weglekken. En dat is slecht voor het milieu. Of de bommen worden opgeruimd is nog niet bekend. Forum voor Democratie is in Zuid-Holland dicht bij een plek in het provinciebestuur. De partij heeft met VVD en CDA afspraken kunnen maken... en is op zoek naar een vierde partij voor een meerderheid in provinciale staten. Als het lukt zou Zuid-Holland de eerste provincie worden... waar Forum voor Democratie in gedeputeerde staten komt. Naar verluidt is onder meer afgesproken dat de provincie meewerkt aan de energietransitie... maar dat er geen nieuwe windmolens op land komen in Zuid-Holland. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met soms veel neerslag en onweer. Vanavond en vannacht opklaringen en grotendeels droog. Minima tussen 2 en 7 graden. Morgen wisselen bewolkt en vooral in het noorden buien. Het is fris met maxima rond 10 graden. En ook het weekend is wisselvallig en koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelofarensveen 6 kilometer file, de vertraging ongeveer 10 minuten.